voor het huis waar zij met haar man Jan Hoekema woonde. Die was afgetreden als burgemeester van Wassenaar... en het paar wilde nog een tijd in de ambtswoning blijven wonen. Ook missen ze het debat over orgaandonatie door een vakantie op de Malediven. Advocaat Knops verwacht niet dat zijn cliënt Marco Kroon voor de rechter moet verschijnen voor het doden van een Taliban-commandant in Afghanistan. Kroon verklaarde vandaag dat hij in 2007 gevangen is geweest van de Taliban. Nadat hij was vrijgekomen heeft hij een zwaar bewapende belager doodgeschoten. Kroon zegt dat hij nog steeds achter zijn actie staat. Willem Holleder heeft op de tweede dag van zijn proces gezegd dat hij heeft gelogen over wat er is gebeurd met het losgeld van de Heineken-ontvoering. Hij zei eerder dat het was verbrand, maar geeft nu toe dat mede-ontvoerder Cor van Hout zijn aandeel had belegd in prostitutiepanden in Alkmaar. Holleders zus Sonja was getrouwd met Van Hout en erfde die investeringen. Holleder zegt dat hij loog over het geld om zijn zus te beschermen. Bij een Amerikaans bombardement in Syrië zijn gisteren meer dan 100 regeringsgezinde strijders omgekomen. Volgens de door de VS geleide coalitie was het bombardement een reactie op een aanval op het hoofdkwartier van de Syrische democratische strijdkrachten door 500 Syrische pro-Assad-strijders. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van artillerie en mortiervuur en tanks van Russische makelij. De Russische schaatsers Kulisnikov en Yuskov gaan niet naar de Olympische Winterspelen. Ze waren geweerd door het IOC vanwege overtredingen van de dopingregels. Ze wilden bij het sporttribunaal CAS alsnog deelname afdwingen... maar het CAS heeft vandaag meteen laten weten geen juridische bevoegdheid te hebben om erover te oordelen. Het weer wisselen bewolkt en af en toe zon. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt plus 1 graad langs de oostgrenzen en zo'n 4 graden aan zee. Morgen gaat het vanuit het westen een tijdje licht sneeuwen. Temperatuur morgen net iets boven nul. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad sta je 20 minuten in de file op de N11 Bodegraven naar Leiden...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 Of een schuine mop. Een dansje in mijn blote billen. Spotten met de Chippendales. Lekker hard en lekker grof. Actuele grappen of iets makkelijks en visueels. Achterlijke bekken trekken. André Hazes of Jamai of Abba of Patricia Pai. De, de Bee Gees of Jacques Brel playbacken schelden op politici. Iemand in de zaal schofferen. die imiteren in een scherpe parodie. Of televisiepersonages met een Amsterdams accent. Hersenloos amusement, satire, slapstick, persiflages. Ik, ik doe daar niet aan mee. door de rest al plat getreden paden, energie besteden... lijkt me niet een goed idee. De truc die in de meeste zalen zo veelvuldig wordt vertoond en door de massa bijgewoond. ga ik niet nog een keer herhalen. Nee, ik ga mijn eigen weg. En, en dat is die van liedjes zingen. Hardop denken over dingen die ik denk. en die ik zeg. Ik volg het kronkelige, kleine, minder populaire pad. En treed dat in mijn eentje plat. Een eenzaam paadje maar. Eh, het mijne. Het is nog moeilijk aan te komen, weet je dat? Roze sokken in mijn maat. Stad en land afgezond. Dit is mijn maat ook niet. Die bestaat niet. Die hiel zit hier ergens. Strak, man. Ik denk dat dit beenwarmers zijn. Voor meisjes van tien of zo. Maar ja, moet wat. zo gek, ze worden ook steeds, steeds donkerder. Toen ze net nieuw waren, waren die, die sokken nog, nog lichter, roze, dan dit overhemd. Ik denk dat ik ze te koud was. hey, heeft in de pauze misschien nog iemand zitten zit, eh, kijken of die ook Engelse woordjes eh, kon bedenken... Die, die klinken als Nederlandse woordjes... en waarvan je de vertaling ervoor zou kunnen zetten in een zinnetje. Roep maar als je het hebt huh? Valt tegen, hè? <laughs> nee. Uh, ik, ik had er nog eentje. Artiest in het licht.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 Send me postcards from LA, signed with love forevermore. postcards from LA to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find California sun. Ja, ik hoor u denken, wie is dit? I'm the piano player. Ja, ik ook. Down at Eddie's bar. Maar daar niet. And Rachel, she's the waitress who wants to be a star. Ja, dus ik hoor u nadenken van wie is die man? Ik heb, ik heb hem wel eens gehoord, maar wie is dat nou eigenlijk? Weet jij het, wie het was? Nee, hè? Nee. Jij moet ook het, antwoord schuldig blijven. Ja, <laughs> ja. zo gaat dat. Maar hij is jarig vandaag. Dat wel. Hij is geboren op 8 eh, februari 1963. Het is een Amerikaanse zanger en liedjesschrijver. Eh, hij is geboren in Hollywood. En dat ligt natuurlijk bij eh, Los Angeles, dat weet u natuurlijk. Hij begon piano te spelen en liedjes te schrijven toen hij 12 jaar oud was. Na het overlijden van zijn moeder verliet hij het ouderlijk huis en hij kwam tenslotte in Nashville terecht. Hij is eh, onder meer beïnvloed door Cole Porter en door George Gershwin en is vooral bekend geworden door nummers, en nou ga ik het verraden, eh, <laughs> door nummers als Jessie en Beautiful in My Eyes. Maar ik vond dit een, een veel mooier liedje eigenlijk. Dat vond ik ook. Ik denk, nou, ik ga dit eens een keer draaien. Joshua Caddison is zijn naam. Ja. Eh, dat was hem. En eh, hij heeft een relatie gehad onder andere met, eh, met, met Sarah Jessica Parker. Ja, de vrouw van de butler. En ehm, dit liedje, dat... dat <laughs> nou Sorry, het viel een beetje later. Ja, viel een beetje later. maar dit, dit was een heel mooi liedje van hem. Joshua Caddison dus, zo heet hij. En dit heette Picture Postcards from L.A. En Jesse, dat hoor je vaak genoeg. Dus ik denk, ik neem eens een andere. En ik vond deze heel mooi. Picture Postcards from L.A. Dat was hem. Joshua Caddison. Vandaag dus jarig en 55 geworden. First Aid Kit. the illusion of a lie. State was dat. Getting used to the silence now. En dat nummer dat heet uh, Distant Star. Dat ook nog een keer. Jawel. Ster ver weg. Nou, de volgende ster is niet zo ver weg hoor. Die is vrij dichtbij. Blokken. Een vooruitblik op... Zandvoort luncht sport. Ja, en we hebben hem weer aan de telefoon, hè, dames en heren. Ja, hij is er weer, hij is er weer. Helemaal in vol ornaat. De heer Henny Rukert, sportverslaggever en onze sterverslaggever van CFM. Zo, ja. nou, Kijk. goedemorgen. Dat, je moet het weten over dat ornaat. Ja? Ja, ik zit nog in mijn pyjama. Nou, dat, dus. dat, kan toch ook vol ornaat zijn, of ja, hoor. Ja, want de woensdag is voor mij eh, een nogal zware dag. Ik rij om half tien de deur uit en ik kom er s'avonds om twaalf uur in. Ja. Heb dan drie verschillende trainingen gehad. Hartstikke leuk hoor. Ja. Maar eh, ja, dan eh, ben je de volgende morgen toch een beetje brak. Ja. <coughs> maar je bent er. Ook. Ik ben er. Hebben je toch niet het bed gebeld hè Albert? Nee, nee, nee. Nee, oké. Nee, nou, want dan zou ik me nog schuldig gaan voelen ook nee, nee, nee. nee. hey, maar morgen belangrijke dag eh, voor jullie eh, sportuitzending natuurlijk. Je hebt de komende weken gesprekstof genoeg, denk ik. Ik zit me te verkneukelen. Wat ja. een heerlijke periode komt eraan. Ja, de Olympische Winterspelen. Ja, lekker hè? Ja. En weet je, morgen... Ja. Ik zal je een geintje verklappen. Oh. De openingsceremonie is van 12 tot 2 Nederlandse tijd. Ja. En je weet, uh, eh, uh, CFM Sport, Lunch is van 12 tot 2. Ja. Oh, ja, dat, Biedt, dat biedt mogelijkheden. Ja. Snap waar je naartoe wil. Ja. Heel veel mogelijkheden. Ja. Dus luisteraars die niet kunnen kijken, lekker laten meebeleven wat er allemaal gebeurt. En pjongjang. Pjongjang, Hé, maar um, hoe, uh, dat virus hè, wat er rondwaart, is dat nog gevaarlijk, denk je? Of, eh? Nou, kijk... Of is het weer paniek, zei er even niks? Hmm. Het is paniekzaaierij, maar die, die mensen daar doen het natuurlijk goed, want het waren allemaal de bewakers die het hadden, dus die hebben ze gewoon apart gezet. Ja. Maar voor, kijk, als je je handen wast en je, en je bent goed schoon op je lichaam, dan kan je het bijna niet krijgen. Oké. Dus eh, Sven gaat gewoon die 5 en die 10 kilometer winnen. Eh, het kan in het water zitten, maar ja, eh, ze zullen echt wel zorgen dat ze uit flessen drinken. Ik bedoel... ja, dat, lijkt me wel. Ja. Hey, dus Sven gaat gewoon die 10 en die 5 winnen? Nou, nou, nou, nou, nou. Hij krijgt pittige concurrentie in ieder geval. Er zit een Nederlands jongetje die tegenwoordig voor Canada rijdt. En die is levensgevaarlijk. Ja, maar die heeft hij er van de week al afgereden, hè? Die drie kilometer. Ja. Maar ja, als je dan achter ligt als, uh, als tweede man, dan denk je, ja, laat het lekker gaan. Ja. Maar hij heeft wel een verschrikkelijk goede tijd gereden, die drie kilometer. Ja. Hij is natuurlijk in topvorm, dat wel. Ja, ik denk, ik heb zomaar het idee dat meneer Kramer zo fanatiek is dat hij die bloemen eraf rijdt. Want hij heeft nog wat goed te maken. hij, moet, hij, moet, hij, moet nog, hij, hij moet nog revanche nemen. Hè? Het, wordt, ja, het wordt wel een van de mooiste momenten van de Spelen. Nou, ik denk het ook wel, ja. Iedereen hoopt dat Sven die, die medaille die hij nog niet heeft, nu wel haalt. Ja. Maar ja, eh, god, die, die, die, ja, weet het niet. Het blijft sport. Ja, en dan eh, natuurlijk eh, meneer Koeman, wat denk je daarvan? Ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Ja? Het is natuurlijk de man, de enige man die uh, eh, het Nederlands voetbal weer op de plek kan zetten waar het hoort. Ja. Namelijk bij de, bij de eerste tien landen en dat gaat hij doen. Ja, ik vond zijn speech al eh, indrukwekkend. Ik denk, kijk, die, weet, die, die, die eh, pakt het niet met, met zijde handschoentjes aan. Die zegt meteen waar het op staat. Ja. Maar, maar kijk, hij heeft ook zoveel ervaring, nationaal en internationaal, als speler en als coach. Dat ja. hij gewoon op de goede plek zit. En ik heb het idee, het idee hè, want ook met die Hoogma, dat is ook een topper. Mhm. Dat eh, het Nederlandse voetbal heel snel op de weg terug is. Weet je wat het leuke is? Je krijgt die Nations Cup, hè? En dan we natuurlijk bij de sterkste landen ter wereld, Duitsland, Engeland en, eh, Frankrijk geloof ik. En, eh, maar, als je daar goeie, een goed resultaat haalt, ga je automatisch naar het volgende kampioenschap, hoef je niet eens meer te kwalificeren. En omdat het dus de sterkste landen zijn. Waarom zou Nederland daar niet van winnen? Het is een hartstikke goed voetballand. Heb je gezien gisteren, gisteravond wat er allemaal weer op die velden rondloopt, jongen? Het is werkelijk ongelooflijk. Ja, dat loopt zat. Dat loopt zat. En, maar wat ik van Koeman zo mooi vond, en dat vond ik een prachtige uitspraak. Eh, de heren voetballers moeten het Nederlands elftal weer even niet zien als een tussendoortje. Maar eh, je moet het maar eens even gaan zien als een hele grote eer om daarin te mogen spelen. ik denk dat er wel een aantal afvallen. Ruud, is de enige reden waarom je succes houdt. Ja. Als je trots bent op je land en je uitverkiezing. Kom op. Het is geen uh, eh, klaviasavond. nee. Hup. Dus, met allen. Nou, ik ben, eh, ik ben heel blij met Koelman. Ik hoop dat, het, eh, dat het echt heel erg goed gaat worden. En ik hoop dat ze hem dus ook even de tijd geven. Ja, dat krijgt hij wel. Ze hebben geen betere. Ze hebben niemand meer dus. Een periode vast, dus dat is geen probleem. Oké. hey, ik wens je heel veel succes met de uitzending morgen. Ja, leuk. Ja, en heel veel plezier vooral. Eh, Ruud, eh, help mij eens uit de droom, want ik heb Charles twee keer gevraagd of je dat geluid van de tv kunt aftappen. Maar er is natuurlijk niets leuker dan in je uitzending de oot direct te kunnen laten horen. Eh, dat, dat kan niet van de tv af, denk ik. Maar dat zou je via internet wel kunnen doen. Als je, gewoon, als je gewoon op een, op een laptop of... nee, van de tv zelf, hier kan het waarschijnlijk niet. Dat denk ik niet tenminste, want ik heb dat nog nooit gehoord dat dat kon. Maar je kunt dat via internet wel doen, hè? Je kan toch een stekkertje erin stoppen dat die tv eh, te horen is? Eh, nou, dat, ik, ik, dat zou je even moeten voorleggen. Eh, misschien vanavond als Marcus in de studio is. Die weet dat natuurlijk. Ehm, en anders zeg ik gewoon log in met een laptop bij nos.nl. En zet die, hem ook dan heb je hem ook. En dat kan, dat kan je dus gewoon via de mengtafel regelen. Het snoer hangt er al, dus dat is geen punt. Ah, oké, alleen een computer meenemen dus. Dan zou je een laptopje mee moeten nemen, ja. Of een tablet. Ja, kan tablet, een tabletje kan ook. Oké. hey, dat is dus weer een oplossing. Fantastisch. Ja. <laughs> Komt helemaal goed morgen. Ja. Ik denk dat iedereen die, die niet kan kijken... Naar jullie moet luisteren. luisteren. Ja, uiteraard. Nou, ja... is er nog iets, hè, eh, Ruud? Ja, ja, ja. is de grote wedstrijd van eh, SV Zandvoort voetbal. Ja. Als ze die winnen, dan eh, is het kampioenschap helemaal binnen bereik. Zo, kijk. Ja, dat is, nou. dat is heel bijzonder na al die jaren. Hè? Kijk, dat zijn berichten. Ja. Dan gaan we ook nog gaan even met Ted bellen. Ja, het is heel jammer dat mijn, eh, mijn DAB Plus in Beverwijk niet meer werkt. Ik krijg nog steeds eh, geen signaal, maar anders, ik ga toch proberen even te luisteren morgen. Tijdens het kijken naar de opening. Leuk. En één belangrijke opmerking. Ja? Lang leven de sport. Zo is dat dat vinden wij ook. Lang leven de sport. En lang leven Henny Rukkert. Ook dat. <laughs> Oh, dat is lief. <laughs> Oké. Henny, succes morgen. Dag. Oké. Doei doei. Zo, nou, dat was dan Henny Rukkert. En we gaan even lekker verder met die Electric Company. The Electric Company. En het nummer dat heet Let's Write Another Plan. Ik had nog helemaal geen plan geschreven. Moet ik dan nou weer een ander gaan schrijven? Maar die van Bon. Eh, ja, wat is dat dan nou allemaal? Allemaal gedoe, allemaal voor niks. Ja. Ja, de Electric Company dus. En voordat wij straks naar het uh, Legio Nieuws gaan... gaan we eerst nog één artiestje in het, uh, het licht doen. En de man die wij nu gaan eh, laten horen... dat is een van mijn grote voorbeelden, favorieten. Noem het allemaal maar op. hij werd geboren in Pennsylvania op 8 december 1928. En hij overleed in Scottsdale, Arizona op 8 februari 2005. En ik zei het al, het was een van mijn voorbeelden. Want de man is eh, de, gewoon de meneer die het uh, in eh, de, jazzmuziek op de kaart gezet heeft. Voorbeeld voor velen. Vele door velen geïmiteerd, weinig evenaard. een bijzonder mens die zeer begaafd was. En fantastisch terecht uit de voeten kon Letterlijk en figuurlijk. Op het Hammondorgel. Hij maakte bijvoorbeeld nooit gebruik van eh, een bassist. Meestal niet. Maar deed dat gewoon met zijn voeten. Dus hij speelde echt orgel. Eh, nou, dan weet u natuurlijk al over wie het gaat, hè? Ja, Jimmy Smith. Tuurlijk. Wie anders? Artiest in het licht. Jimmy Smith. Ja, en dat liedje heet The Organ Grinders Swing. En dat was natuurlijk de man op het Hamilton-orgel, Jimmy Smith. Vandaag zijn sterfdag helaas. 12 jaar geleden al. 13 eh, jaar geleden. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Nee, ik zit nog steeds in het idee dat het 2017 is. Maar het is al lang 2018. Ja. Ja, vandaar. Dus 13 jaar geleden dat Jimmy Smith overleed. En eh, nou ja, oké, we gaan het nieuws. Schaatsen op ondergelopen uiterwaarden langs de grote rivieren is levensgevaarlijk. Daarvoor waarschuwen ijsclubs en natuurbeheerders. Politie en toezichthouder halen schaatsers die toch een poging wagen van het ijs. Doordat er kort geleden een hoogwaterperiode was... zijn de uitwaarden langs de rivieren helemaal volgelopen. Dat zorgt nu voor mooie uitgestrekte ijsvlakte. Maar omdat het waterpeil in de rivieren ondertussen zakt... is er op veel plekken ruimte tussen het water en het ijs. En wie nu door het ijs zakt... kan een stuk lager in diep en heel koud water terechtkomen. Niet zo best voor je gezondheid. En daarbij is de ijslaag op de uitwaarde volgens Staatsbosbeheer na niet dik genoeg voor een schaatstocht. En dat geldt overigens ook voor het ijs op vennen en open plassen achter de dijken. Dus eh, pas op als u gaat eh, schaatsen, eh, hou het voorlopig bij de ijsbaan. In de abrikozenpitten van het merk Superfoods is een zeer hoge waarde eh, waterstofcyanide, het zogenaamde blauwzuur, aangetroffen. Het product kan, is daarom gevaarlijk voor de gezondheid. En eh, wie te veel blauwzuur krijgt, die eh, vertelt het niet na. <clears throat> Dat even terzijde. Uh, Holland voorheen de tuinen, die het product verkoopt, verzoekt consumenten daarom zeer dringend om de pitten vooral niet te consumeren, maar naar de winkels terug te brengen. Ook aangebroken verpakkingen mogen teruggebracht worden en het aankoopbedrag wordt volledig vergoed. En ook de pitten van het merk Jacob Hooi zijn inmiddels teruggeroepen. In 2017 mm, was Bloemendaal, eh, net als eerdere jaren... wederom de duurste Nederlandse gemeente waar het uh, huizen aankopen betreft. De gemiddelde huizenprijs eh, bedroeg daar ruim 775.000 euro. En dat ligt 5,5 keer hoger dan in Delfzijl waar je gemiddeld een prijs betaalt van 140.000 eh, euro. Alleen de huizen zijn ook vijf keer zo groot, denk ik. Eh, in Bloemendaal, nou dat weet ik niet. Je, hebt, ik denk dat dat wel nagenoeg een beetje, een beetje eh, hetzelfde opgaat. Ja. Bij een gevoelstemperatuur van min 9 ontlijkt op het strand van Zandvoort de komende zomer alweer. Hoe bedoel u? In rap tempo worden de seizoenspaviljoens alweer opgebouwd.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 In de zon kan dat oplopen naar een graad of 6, 7. Eh, de zuidelijke wind is zwak tot matig en neemt in de loop van de dag iets in kracht toe. Eh, vannacht eh, neemt de bewolking nog meer toe. En in de rest van het land zijn dan nog brede opklaringen en blijft het droog. Eh, de minima lopen uiteen van rond het vriespunt aan zee tot min 5 graden in het oosten. De verwachting voor vrijdag. Toenemende bewolking met kans op sneeuw. Later overgaand in eh, regen. En uh, eh, op bevroren ondergrond kan dat ook nog ijsel worden. Hou dus het weerbericht in de gaten wanneer u morgen de weg op moet. Dat was het. Tuesday. wederom een staatsgreep van het programma. Geen lompen, maar zware haar, eh, dames en heren. Het is toch niet te geloven. Het is toch allemaal niet te geloven. Nou ja, oké. Goed. Stof is in ieder geval weer even uit je oren. Wie waren dit? Eh, dit was eh, Evanescence, of komt uit Engeland. En het nummer heet Lithium. Ja, ja. ja. ja. Nou, je moet maar weer gaan een programma gaan opnemen. Want <laughs> die herrie in dit programma... <laughs> Oké, we gaan nog het, even... is toch, het is toch de bedoeling dat eh, de sidekick laat, eh, toch even een ander geluid laat horen. Nou, vooruit op maar weer. hey, eh, we gaan gauw door, want ik heb nog een paar plaatjes staan. En de volgende artiest in het licht, ja, van hem zijn geen persoonlijke opnames natuurlijk. Ehm, maar, ehm, nou ja, de band waar hij in drumde, die was wereldberoemd in Nederland. En zeker in Volendam. Eh, en ik heb een mooi liedje uitgezocht. Een heel oud liedje van, eh, van, die <laughs> van deze band. Die, eh, waarin deze man dus drummer was. En het is vandaag de dag dat hij overleed. Ja, helaas. Het is niet anders. En het gaat dus over Theo Klauer. En wie nou. was nou Theo Klauer? Nou, dat was de drummer van de Cats. Van de Cats. Ja. Ja. Oh, wacht even. Ja. heel wat anders. Ik hoor heel wat anders dan dat ik moet hoor. Ik snap er even helemaal niks meer van nu. Nou, we laten dit even draaien. U hoort hem zo. And whatever I'm make everything up. we side by side. Heaven only knows we took a few blows through the we But with you in my corner, I know that I'm gonna come out ahead. I'm one fat lip from the championship, so. Oh, oh, oh, Ik zei het, de wet van Murphy, hè, als het een eh, keer eh, het fout, programma fout begint, nou, dan krijg je al nog wel een paar van die fouten. Nou, dit was er ook een volkomen niet-zeggend plaatje dit. Whatever It Takes en, eh, van de James Hunt. Eh, de, hè? James Hunter Six. Nou, ik eh, weet niet wie het zijn. En doe dat niet toe. niet, niet van belangrijk. niet van belang, wou ik zeggen. Goed, hij werd geboren in Volendam op 30 juni 1947 en overleed in Leiden op 8 februari 2001. En een Nederlandse muzikus, hij werd bekend als drummer van de Cats. Ja, dat wist je natuurlijk al. Ja, had ik al verteld namelijk. Klaver nou, ging eh, net als eh, veel andere Volendammers eh, door met een bijnaam. En voor hem was dat Schuimpie. Ja, dat hebben alle Volendammers. Hè. De, Piet Veerman is, hij, heet ook zo anders. En je hebt nog een Poesie. En je hebt nog weet ik het allemaal niet wat je allemaal hebt. In ieder geval, elke familie heeft een bijnaam. Zijn was dus Schuimpie in de vierde klas opgepakt. dat hij in de vierde klas het opgepakt kreeg door zijn schoolmeester. Hij groeide op in een gezin met negen kinderen... dat samen wekelijks een, eh, een kwartje spaarde voor nieuwe platen voor de platenspeler. Nou, kijk, dat is nou mooi. Met tien man, 2,50. Eh, nou, dan kom je er wel aan toe. Goed, we gaan eh, van de Cats een heel mooi oud liedje draaien. Dames en heren. Waar Theo dus gewoon opdrumde. Zo is dat. Artiest in het licht. every night the same. Baby, for me it was more. Can you be like before? Ja, met... Uh, hou je mond even jij. Eh, dit is, eh, dat waren dus de Cats. Met als drum, met drummer Theo Klauer En het is vandaag de dag dat hij overleed. Zo'n 17 jaar geleden alweer. Ja, het gaat hard, de tijd. En het liedje heet eh, Without Your Love. En het werd niet gezongen door Piet, <clears throat> maar door Kees Veerman. En die zijn bijnaam in Volendam was dan weer Poesie. Ja, dus zo had je een schuimpie en zo had je een poesie. En zo had je, de, zo had je er dus nog meer daar in Volendam. Nou, u hoorde hem even. Ik zei al, als alles fout gaat, gaat alles fout. Nou, mooie nieuwe... Eh, This is my island ah. in the sun.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 Prachtig. Die zong het ook zo mooi altijd. Island in the Sun. Van Harry Belafonte uit de 50 jaren. Ja, hier hoor je ze nog eens. En dan een hele grote stop ineens naar deze tijd. Eh, want het volgende nummer, dat eh, kent u van heel iemand anders. Maar deze man met die goddelijke stem, die heeft er ook weer wat fraais van gemaakt. Het gaat om een, eh, een van de eerste hits van Olita Adams. En eh, die is nu gecoverd door, nou, door Sam Smith.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 There are hills and mountains between us, always something to get over. If I had my way, surely you would be closer. I need you closer. You can win. but you better make it soon. You can reach me by a caravan, cross the desert like an Arab I don't care how you get here, just get here if you can. Oh, I don't care how you get here, just get here if you can. gezegd. Is dit mooi of is dit mooi? Ja. is echt geweldig. Sam Smith, wat een goddelijke stem heeft die man. Heerlijk. En eh, het nummer, dat kennen we natuurlijk van Alita Adams. En mhm. eh, dit heette dus Get Here. De laatste gaan we weer doen. En het is heel makkelijk. Ja, dit is gewoon heel makkelijk. Dit is gewoon de laatste. Zo makkelijk is het. Het is gewoon makkelijk. Heel makkelijk. Heel makkelijk. bandje. Niet de Eagles hoor, zoals uh, eh, hier werd opgemerkt. Want dat waren dit nummer niet. Wel, wel geweest trouwens. Eagles waren wel ooit de begeleidingsband van Linda. Maar niet op dit En eh, nou, we weten, it's so easy. En dat is dan ook weer makkelijk. Ja, en als u dit hoort, dan weet u het weer. Dan zit mijn marathon er weer op voor deze week. Dan heb ik mijn drie dagen zand voor het lunch zonder eten weer gedaan. En... nou, daar moeten we zo voor ophouden. Dan hadden trouwens tegen dat bestuurslid wel even kunnen zeggen. Dan, uh, eh, hey, eh, je moet wel voor, eh, voor, de catering gaan zorgen, dit programma. Ja, ja, ja. ja, Broodje, dat uh, we, zijn. we, wachten het wel af. Ja. Misschien luistert Oké, maar in ieder geval, ja, het zit erop voor vandaag. Angela, bedankt voor al je bijdrage. Eh, we gaan zo meteen weer rammelen met het Lucifers doosje. Met plezier gedaan. Tantikor heet dat in het Zweeds. Ja, hij doet het ook in het Zweeds. Eh, die Bart, van der Meer hebben we eh, een radio-uitzending bij het Zweedse radiostation. Dat heet dat Tanstikor. Dansdikor. En hij noemt zich daar knudde reutelfleut. Ja, genoeg onzin voor vandaag, eh, dames en heren. Eh, fijne donderdag nog. Ik ben ja. er weer aanstaande zondagavond met CFM Klassiek. En natuurlijk volgende week dinsdag weer live met ZFM, oftewel Zandvoort. Ja, en morgen heel veel plezier met Henny Rukert. Ja, want dat wordt een leuke uitzending.